brengen je nog meer in weekendstemming... met zometeen non-stop de 40 grootste dancehits ter wereld. 538 Nieuws. Rapper Nicki Minaj is opgepakt op Schiphol omdat ze softdrugs bij zich zou hebben. Ze moet straks optreden in Manchester, maar er is een kans dat ze het niet haalt, want ze zit nog steeds vast. Nicki trad afgelopen donderdag op in de Amsterdamse Ziggo Dome. Ze begon tot grote woede van haar fans, 2,5 uur later dan gepland. Waarom moeten inwoners van de Achterhoek al dagen hun water koken? Er zitten poepresten in, maar hoe die erin terecht zijn gekomen is niet bekend. Waterbedrijf Vitens hoopt dat het probleem vanavond is verholpen... want dan komen nieuwe testresultaten binnen. Het water kan nu maag- en darmklachten veroorzaken. In het noordoosten van Engeland is een Spitfire neergestort. Het historische jachtvliegtuig deed mee aan een herdenking van de slag om Groot-Brittannië in de Tweede Wereldoorlog. De Spitfire crashte in een weiland en over het lot van de piloot is nog niks bekendgemaakt. En een dramatische kwalificatie in Monaco voor het Formule 1-team van Red Bull. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde plaats... en Sergio Perez deed het nog slechter. Hij werd achttiende. De auto is al het hele weekend moeilijk te besturen, zei Max. Charles Leclerc gaat morgen bij de race als eerste weg... en Oscar Piastri als tweede. Droog met opklaringen en vannacht wordt het 10 graden. In het noorden en oosten kan mist ontstaan. Morgen eerst zonnig, daarna fikse regen en onweersbuien en 2 Society. 538. Bessel van Vanaf nu dansen we de wereld rond met de 40 allergrootste dancehits van dit universum. En daarbuiten, dit is de nieuwe Global Dance Chart. Jouw oh. snel de top 3 van vorige week. Radio 538, number 3. Cyril pakte de bronzen medaille. Number 2. David Guetta en One Republic. Let's make tonight the weekend. I don't wanna win. Number 1. En vorige week de heette dance in Jackson Me. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. En de splinternieuwe Global Dance Chart is begonnen. Mijn naam is Wessel en ik krijg serieus nog wel eens te horen van radiocollega's dat ik zo weinig praat. Maar het gaat toch echt om de muziek en die hoor je nagenoeg non-stop. We trappen af met David Guetta en Ken Petrus op nummer 40. 2024 zal zijn. En nu de eerste binnenkomer. Jonas Blue, Galantis en Zoe Weave droppen een berg van een hit. Nieuw op 38, Mountains. Took us out in the dark, just to know where we are. I've been running since yesterday. Wrote three words in the sand, so that you'd understand. I'll be here when they fade away. No. Don't hang your de zomerhit van 2024 kan worden. Benieuwd wat jij denkt? Summertime Blues van Chris Lake is de tweede binnenkomer. In de 50 Global Dance Start 538. Hier is de mix die hij maakte van Wacky op 27. I'm so tired of being lonely. Help me fight these demons of me, cause I think I'm dying slowly without you, babe. Ja, da da da da da da da illegale brugglashandel van La Fuente. Ik verkocht spiekbriefjes. Ja, daar had ik een handel in gevonden. Ik dacht, als ik ze voor mezelf maak, kan ik ze net zo goed plastificeren en voor de toets verkopen. Maar uiteindelijk merkte ik het doordat ik ze zo uitwerkte, die spiekbriefjes, had ik ze helemaal niet nodig. <laughs> Vorige week nieuw, nu acht plekken winst voor La Fuente. Ratata op 24. Every time I hear the song, it makes me wanna go ratata. All the four bounce around, it makes you wanna go ratata. Every time I hear the song. It makes me wanna go la da da. All the people bounce around. It makes you wanna go la da da. Every time I hear the song, it makes me wanna go la da. dance hits ter wereld. dat ze is opgepakt op Schiphol. Ze zou wiet bij zich hebben. Mijn bagage is zonder mijn toestemming afgepakt, schrijft ze op X. Nicky moet vanavond eigenlijk optreden in Manchester... maar of ze dat haalt is niet duidelijk. Haar Britse fans zijn intussen op de hoogte en roepen Free Nicky. Je dure fatbike op slot zetten is nog geen garantie tegen diefstal. Dat heeft een vrouw uit Den Haag ondervonden. Ze werd gisteravond ingehaald door twee jongens op een scooter... en die gaven haar een paar klappen en namen toen de fiets mee. Dat meldt Omroep West. Ze is haar mobiele telefoon ook kwijt, want die zat in de houder op het stuur. Trainer Erik ten Hag heeft dan wel gestunt door met Manchester United de FA Cup te winnen. Onduidelijk is of de zegen zijn baan redt. Zelf weet hij ook niet of hij volgend seizoen nog trainer is, zei hij na afloop. Manchester United heeft een matig seizoen achter de rug. De club eindigde achtste in de competitie. En de vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. Ze waren in de finale met 2-0 te sterk voor Olympique Lyon. Een van de doelpuntenmaaksters was Aitana Bonmati. Ze speelde eerder ook al een sleutelrol toen Spanje het WK voetbal won. Het leverde haar de gouden bal op. Droog en op veel plaatsen schijnt de zon nog even. Vannacht is het dan 10 graden en in het oosten en noorden kan mist ontstaan. Morgen eerst zon, daarna stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 22... 538. Dance zit voor door de hele wereld keihard naar de dansvloer rent. Iedere zaterdagavond op 538. Welkom bij de Global Dance Chart. Met op nummer 20 Lost Frequencies. Radio 538. is that you hide. There's something that you don't wanna show. You're reaching for a light that you can't fight. Well, I'm knocking at your door. Sharon was dat op nummer 15 in de 50 Global Dance Chart. Wissel hier en een vraag. Hoeveel succesvolle DJ's kan je noemen met een dier in hun naam? Diplo is kort voor Diplodocus in Dinosaurus. Duck Sauce, Dead Mouse, Felix de Housecat, DJ Snake. En vanaf vandaag kent de wereld nog een DJ. Hij heet Badger, dat Engels is voor Das. En hij scoort de hoogste nieuwe met zijn bootleg van These Words van Natasha Benningfield. Binnen op nummer 14. not here yeah. Je luistert naar de Global Dance op Radio 538. En voordat we de top 10 induiken, eerst de top 3 van vorige week. Number 3. De bronzen medaille was voor Cyril. Number 2. David Guetta en One Republic. tonight the weekend. Number 1. En vorige week de nieuwe nummer 1, Jackson. Pedro, Pedro, Pedro een minuut of twintig de onthulling van de gloednieuwe top 3. We knallen zonder te stoppen door naar de heetste dancer op aarde. Sinds een aantal jaar is er nu eindelijk een leuke Duitser met opvallende snor en expansiedrift. Purple Disco Machine. Vijf omhoog met Honeyboy, nummer 10. Because I thought Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a venir toda la poli para sacarnos estamos los de tu meteo. Gin and tonic va a romper la discoteca, teca, teca, teca. silence. And in the naked light, I saw ten thousand people, maybe. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dare the sound of silence. to the world, we are the chain smokers, and you're tuned into the Global Dance Chart. Number four. I'ma hit the good, throw it, throw it, throw it back.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 Chocolate, too much chocolate. And I drink a lot of energy drinks. That's what I do in the studio. Hier is Kaigo, een woord dat in de Noorse taal diabetes 1 betekent. Op 3 met For Life. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, to stay. Don't wanna say too much, speak too soon, and scare your heart away. Just wanna feel your light, the fire inside for the rest of found me when I was hopeless. I was hopeless. right on the edge of giving up. Mm, you understood me, it gave me focus. You're all that I could ever want. Don't wanna say too much, speak too soon, in case I scare your heart away. Just wanna feel your light, the fire inside for the rest. discharge. David Guetta en One Republic en I Don't Wanna Wait. En dan het moment van de waarheid. De ontknoping van de lijst met het antwoord op de brandende vraag... wat is volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd... en radiomonitor.com de heetste dancehit op aarde. Agatino Romero komt uit Hamburg, maar bracht alle vakanties door bij zijn Italiaanse familie. Hij zegt: Mijn zomers op Sicilië kan ik terugbrengen tot één liedje dat daar altijd te horen was. Samen met Jacksony maakte hij de cirkel rond. De 2024 remix van Pedro is wereldwijd de grootste dancehit van dit moment. Number 1. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira sta Agatino Romero en Raffaella K. Dance Department hier op 538. Armin van Buren, hallo daar. Goedenavond, Wessel. hey, wat heb je zo in de show? Eh, de nieuwste van Peggy Goo hebben we. En Hilo. Kijk natuurlijk even terug op EDC Las Vegas. En uh, eh, een exclusieve hotmix van Vintage Culture. Hij viert vanavond dat hij gisteren zijn debuutalbum heeft gereleased. Dankjewel, Armin. Tot zover de Global Dance Chart. Een shout-out aan onze geweldige Global Hitmixers. Mark de Roo, Niels Verhoek, Fast Ferry, Nick de Roy en de Dizzy DJ. Productie Frank van Housen, samenstelling Peter van Leeuwen voor Chartcom Research. Ik ben Wessel, blijf bij 538 voor Dance Department. Wie vaak de A12 Den Haag in de richting van Utrecht neemt... kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 2 juni tot 1 juli is de A12 van Moordrecht tot knooppunt Oude Rijn... vier weekenden en tien nachten volledig afgesloten. Daarnaast zijn op 11 doordeweekse dagen twee rijstroken minder beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd tot meer dan een uur. Het is sowieso te slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanarbeter.nl.